Marielle Hageman met het NOS Journaal. Meer dan 20.000 demonstranten hebben in Frankfurt meegedaan aan een Occupy-protest in het financiële hart van de stad. Ze noemden de actie Blockupy omdat ze na een mars de toegang tot het gebouw van de Europese Centrale Bank wilden blokkeren. Duitse agenten die massaal op de been waren wisten dat te voorkomen. Volgens de politie verliep het protest over het algemeen vreedzaam. Het was de vierde en laatste dag van Occupy-protesten in Frankfurt. De autoriteiten hadden alleen toestemming gegeven voor de betoging van vandaag. Gisteren werden zo'n 400 demonstranten opgepakt die barricades opwierpen en sit-ins hielden. Drie mannen die woensdag werden gearresteerd in Chicago worden ervan beschuldigd dat ze aanslagen wilden plegen op het campagnebureau van president Obama en de ambtswoning van de burgemeester van Chicago. De drie mannen van begin 20 zijn Amerikanen. Ze zijn aangeklaagd voor het voorbereiden van terreuraanslagen en het bezit van explosieven. Een activist bij wie de drie mannen verbleven zegt dat de aanklachten op niets zijn gebaseerd. Ongelukken bij twee autoraces in Frankrijk en België hebben zeker vier mensen het leven gekost. In het zuiden van Frankrijk is een deelnemer bij een autorally het publiek ingereden. Er vielen zeker twee doden en vijftien zwaar gewonden. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Saint-Tropez. Onder de gewonden zijn ook kinderen en een baancommissaris. In België verongelukte een coureur en zijn navigator tijdens de seizoensrally van Bocholt, even over de grens bij Weert. Een auto was van de weg geraakt en ramde een boom. Het lichaam van de vermiste advocaat Fernand Triepels uit Maastricht is gevonden, net over de grens in Lanaken. Triepels werd sinds maandag vermist. Familie en vrienden vonden hem niet ver van de plek waar zijn auto was aangetroffen. Volgens regionale media lijkt het op zelfdoding. Morgen is de lijkschouwing die uitsluitsel moet geven over de doodsoorzaak. Het weer vannacht droog, morgenochtend overwegend bewolkt, in de middag zonnige periode, maar ook kans op een onweersbui.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 Je bent beland in de overleen van de Nightwalk. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdag het eerste uur... het beste van dance en R&B. En natuurlijk het tweede en derde uurtje... de Global Housewives met iemand binnen onze eigen resident DJ Mauzo. We hebben weer een hoop lekkere muziek voor je in petto dit uur. Nou ja, de komende drie uurtjes zijn want tot aan middernacht zijn we bij samen met DJ al. Het eerste uurtje een beetje muziek afgewisseld met een beetje shownieuws. Dit uur onder andere de nieuwe van Kenya West, Way Too Cold. Ook het eh, laatste geniet van Asher komt voorbij. Maar eerst hier, Canvas, One Soul featuring Madiva met Do Your Thing. Door het hier op CFM's antwoord in de Nightwalk. Everybody do your thing. Everybody do your thing. just doing a thing. Doing a thing. Doing a thing. zaterdagavond. De FM Night. bitch without no flaws. Come to meet me without no draws. Dinner with Anna Winter, Whoa. racing with Anya Rubik. Whoa. I told you motherfuckers it was more than the music in the projects one day. The project one way, we done heard all that loud ass talking. We used to it. I'm from where shorties fucked up, double cupped up. Might even kill somebody in YouTube it. whoever think they words affect me is too stupid. And if you could do it better than me, then you do it. We fly in the parakeet, floating with no parachute, six thousand dollar parachute. We made it to the Paris News. Don't talk about style cause I embarrass you. Shut the fuck up when you talk to me for I embarrass you. Can a young nigga get money anymore? Tell Peter my mink is dragging on the floor. Can I have a bad bitch without no flaws? Come to meet me without no draws. And the whole industry wanna fuck your old chick. Only nigga I got respect for is Wiz. And I'll admit I fell in love with Kim. Around the same time she had fell in love with him. Without that's cool, baby girl, do your thing. Lucky I ain't had Jay dropping from the team. La Familia, Rock Nation. We in the building, but still keep it basement. Flying in the parakeet, floating with no parachute. Six thousand dollar parachutes. I made it to the Paris news. Don't talk about style, cause I embarrass you. Shut the fuck up when you talk to me, for I embarrass you. Good music, you fresh, we fresh. Anything else, we detest, detest. Bitch ass niggas got ass and breasts. All that said, let me ask this question. Can a young nigga get money anymore? Tell Peter my mink is dragging on the floor. Can I have a bad bitch without no flaws? Come to meet me without, don't talk to me about style, nigga. I am motherfucking embarrass you. Talking about clothes, I am motherfucking embarrass you. Hollin' about some hoes, I am motherfucking embarrass you. Way too cold, I promise you need some therapy. <laughs> Get the therapy. Theraflu. The Theraflu. It's Chicago, nigga. Southside, we in this bitch. Eastside crazy, blow that loud. Low end, 39, the icky, 47th Street, Rockfield Park, 79, Stony Island, Cape Town, Wild Hunters, it's Shot Town, Drum City, The Village, Harvey World the fuck normal. 64th and King Drive, what up? 83rd, Cottage Grove, the Gardens, that's Chicago, nigga. The Dearborns, 55th, Cabrini Greens, Terratown, West Side, Rocky Town, this Chicago. Hustle to the Ida B. Wells, North City, the Manor, London Town rack drilling noise. These DJ Ferris. Fuck around and get embarrassed. beste van dance en R&B in de mix op de radio De Goeie Rijn. Hier op de zaterdagavond, hier op CFM Zandvoort. Dat was de nieuwe van Kenya West met Way Too Cold. En dat deed hij samen met DJ Colette. Daarvoor hoorde je de nieuwe van Usher met Scream. Ook hoorde je Camus of featuring met Diva met Do Your Thing. Het is even tijd voor iets heel anders. NW Nightwalks, show Facts. Justin Bieber lijkt niet zo braaf te zijn als hij zich voordoet. Hij heeft namelijk toegegeven dat hij wel eens een biertje drinkt. Terwijl dat in de VS helemaal niet mag als je nog maar net 18 jaar bent. Dat mag daar pas vanaf 21 eh, geloof ik. Ik vind het prettig, zegt hij zelf, als ik controle over mezelf heb. Natuurlijk heb ik wel eens een biertje gedronken, maar ik laat het nooit uit de hand lopen. Nee, de meeste artiesten zeggen dat. Ook drugs eh, laten niet de hand lopen en uiteindelijk worden ze opgenomen met een verslaving. En over opgenomen worden. 50 Cent is opgenomen in het ziekenhuis. Dat hij maagproblemen heeft. Hij twitterde, ik ben momenteel in het ziekenhuis. Maar los tape is klaar en komt op tijd uit. Ik wil niet naar de operatietafel. Dan heeft natuurlijk over het nieuwe album. Het nieuwe album van 50 Cent, dat gaat heten Last Tape. Dan weet je dat ook weer. En het grote New Kids afscheidsconcert dat gepland stond voor 24 oktober in Gelderdoom. Dat gaat niet door. De organisatie van het feest laat weten dat het niet is gelukt om het stadion in Arnhem vol te krijgen. Stefan Haars en Flip van der Kuil, bedenkers van de Kids, balen. Met het aantal kaarten dat nu verkocht is, hadden we de show in Ahoy kunnen doen. Maar dan hadden we nu de enorme show kunnen maken. Dan hadden we niet de enorme show kunnen maken die ze voor ogen hadden. En een niet helemaal perfecte show. Dat is geen optie. Ik weet niet of je de films hebt gezien van de New Kids. Waarschijnlijk wel. Ik moet zeggen, die is leuk hoor. hè? maar deel 2 ook. De recensies waren heel erg goed. En het was beter als deel 1. Ook dat was een beetje slap. Ja, je moet er verhouden natuurlijk. Hè. TVM Zandvoort, de Nightwalk. We dwalen weer helemaal af. Want je zit natuurlijk helemaal niet te wachten op al die onzin. Lekker belangrijk allemaal. Het gaat om de muziek hier op je radio. En wat voor muziek? Zometeen. Kate Ryan. Haar nieuwe hit Robots Ocean Endless Summer. Komt voorbij. Maar nu eerst Maroon 5. En dit keer samen met Wes Khalifa met Payphone. Radio Mario Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. Hello. I'm at a payphone trying to call home all of my change I spent on you. Where have the times gone? officiële plaat die de hele zomer gaat voorbij horen kan UEFA Euro 2012, het team daarvan. En daarvoor natuurlijk Maroon 5 met Payphone. En de derde samen met Wiz Khalifa. Zoals iedere zaterdagavond gaan we even kijken wat voor feesten gaande zijn. Eh, her en derde de clubs hier in de regio. Party Update. Natuurlijk sowieso dat iedere zaterdagavond in de Escape in Amsterdam hebben we Brainwash. En door zijn eigen voor zijn Raimundo. En vandaag heeft hij uitgenodigd Frederik Abbas en de MC is Miss Banti. En Electric at the Looks hebben Danny Canova. Vanavond dus moet je zijn in de Escape in Amsterdam. Brainwash het was het themafeestje op de zaterdagavond in de Escape in Amsterdam. En voor een feest wat op bijna weer afgelopen is. Eh, vandaag hadden we vanaf 12 uur Pacha Festival op het Java-eiland. Dat is, eh, ik weet niet of je de Pacha kent, wereldwijd eh, bekend op Ibiza, de grootste club. En hebben ze meerdere plekken in locaties in her en derde de wereld. Volgens mij in Mexico, in Rio, in Brazilië geloof ik. Hè? <laughs> hebben ze onder andere grote clubs en de Pacha. Ze hebben het eerder geprobeerd, maar toen is het niet gelukt. Maar ik weet ook niet of het vandaag is gelukt, want ik ben er vandaag niet geweest. Helaas kon ik niet. Maar in ieder geval daarna gaan we het Pacha Festival op Java-eiland met eh, Bob Sinclair, Tony James, Ryan Marciano, Van de Kleinenberg, Hartzell, Kenny Dulver, Junior Jack en Kid Cream waren er, Luciano, Michel Kleis, Pete Song natuurlijk uit de UK, Dennis Ferreira uit de USA, Crack, nee call Crack Stacy Poelen, Copyright, Simon Dunmore, Frankie Rizzardo en Roel en Doors waren onder andere aanwezig. En het duurt nog tot vanavond 11 uur, dus als je heel snel bent, dan kan je nog even een uurtje pakken. In anderhalf uur, als je heel snel bent. Vanavond dus in de Pacha, nee, op het Java-eiland, het Pacha Festival. En vanavond in de Panama, King of Drums. Dat is met Dianjo, Michael Mendoza, Gennaro Nivila, Gregor Salto, Carita Lanina en More TBC in de Parmaris King of Drums. En het duurt tot 4 uur in de ochtend pakken beet. En zo rond 4 uur is het eigenlijk een beetje afgelopen. En eh, het is al een uurtje aan, de gang, ongeveer. Het is eh, rond 9 uur begonnen allemaal. Vanavond dus in de Parma King of Drums. Als je nou denkt, het is me allemaal echt allemaal dat Amsterdam. Of weer een taxi regelen. Dan kan je ook naar uh, het patronaat gaan in Haarlem. Daar hebben we vanavond Latin Lovers. Met Roog, René Ames, Jasper Klaas, Alex Cruz. Onze Zandvoortse Alex Cruz te gestaan. En MC is Jan Top. Vanavond in de patronaat Latin. Tino Lovers. patronaat is leuk, maar eh, de paar straks verder doorloopt... dan eh, kom je bij de Stalker. Dat is in de Krommel Elleboogsteeg. Daar hebben we vanavond gevaarlem. En dat is met de eh, Chef Special, DJ Set... en Just Regular Guys en 80s versus Daan Blanche. En in Area 2 hebben we Slinky Drops... hosted bij Jamgo, featuring Dr. Il Bill <laughs> en Marvin Kansjes. Vanavond dus in de Stalker gevaarlem. En ook hebben we nog een flyer hier liggen van uh, in Zandvoort. In een Club Exposure dat is in de straat. Ik ben er nog nooit geweest. gaat. dicht bij huis, zit die vlakbij. Beetje struikelen in je bent, Maar daar hebben ze ook een feestje. Hoe hoe laat het duurt, geen idee. Moet je even kijken op uh, eh, clubexposure.org. Daar hebben ze vanavond Global Club Sound Invites. Wat dat is, ik heb geen idee. Maar het is in ieder geval in Zandvoort. Het is lekker dichtbij. Of je ook geen takje te regelen. je of op de fiets, of uh, gewoon lopen. IFM Zandvoort, de Nightwalk, zaterdagavond. Oorbed muziek. Zometeen Laura Brawl en Chris Brown. Perry Kost is onderweg met zijn laatste verschijning. Dat doet hij samen met Aruna. Maar nu eerst eventjes lekkere muziek van Ed Sheeran met You Need Me, I Don't Need You.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 Juist muziek op de radio van Ferry Korsten en Auruna met Live Forever. De laatste verschenen hits. En daarvoor natuurlijk Ed Sheeran met You Need Me. I Don't Need You. IFM Zandvoort en Nightwalk nog tot aan middernacht zijn we bij met het beste van dance en R&B in het eerste uurtje. En het tweede en derde uurtje. Tweede en derde uurtje de Global House Vibes met nu middel onze eigen resident DJ al. Zo hebben we lekker een beetje splaakgeblek vanavond. Onder al het bier dat alweer naar binnen hebben gewerkt. We gaan door met muziek. Lekkere muziek. Dat dacht ik zo vanavond. meteen Chef met zijn laatste verschijning De Wereld In. Maar nu is Laura Broad featuring Chris Brown met Nobody Can. waar moet gaan, ik nog niet ken, waar ik nog moet zien. Dus ik moet heel snel weg hier vandaan. Als ik nu ren, dan kan het misschien. Want ik moet haasten om te halen wat ik allemaal nog wil. Ik kan nu niet met je praten, want de tijd die staat niet stil. Terwijl je sliep, wilde ik weggaan. In mijn eentje de wereld in terwijl je sliep Wilde ik weggaan In mijn eentje de wereld in Ik wil niet hoeven kiezen Ik wil geen keuzes maken Waarom moet ik voor het ene het andere laten Ik wil niet hoeven kiezen Ik wil geen keuzes maken Waarom moet ik voor het ene het andere laten Ik wil Eva Simmons met I Don't Like You. Daarvoor Aurora Dion featuring Rock Mafia met Friends. Chef kwam voorbij met de wereld in. En natuurlijk Laura Broad featuring Chris Brown met Nobody Can. TVM Zandvoort, zaterdagavond, The Nightwalk zometeen het nieuws en weer. We zijn we nog twee uur lang bij. Met twee uur lang het beste van Dance in de Mix met DJ Mouse met zijn Global House Vibes. We zeggen, blijf gewoon luisteren tot aan middernacht. De Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Laat je achter met nog een paar stukjes muziek. Onder andere TJR met Punky Vodka. Maar is die last call met hun laatst verschenen Sky High. En ik zeg tot zometeen, naar de break. First light, show like next to me. so ZFM Zandvoort. Holland's number one, number one dance show.